Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst is iemand in Europa overleden aan het coronavirus. In Frankrijk bezweek een Chinese toerist van 80 aan de gevolgen van de ziekte. In Frankrijk zijn 11 besmettingsgevallen bekend. Wereldwijd zijn dat er bijna 64.000, de meeste in China. Bijna 1400 mensen zijn door het virus overleden. Minister Slop van Onderwijs zegt dat hij de zorgen begrijpt... van werkgevers over het lerarentekort. Maar hij zegt ook dat er al veel gebeurt... Werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB Nederland... hebben premier Rutte een brandbrief gestuurd over het tekort aan onderwijspersoneel. Ze vinden dat er snel geld bij moet. Volgens Lop wordt er al veel geïnvesteerd... en zijn de resultaten daarvan ook al te zien. Ook zegt de minister dat het aantal PABO-studenten dit jaar flink is toegenomen. De Amerikaanse president Trump zet elite troepen van de grenspolitie in tegen migranten zonder papieren in zogeheten sanctuary cities. Dat zijn steden die weigeren mee te werken aan het strenge immigratiebeleid van de VS. Zwaar bewapende agenten worden nu naar die steden gestuurd om de lokale politie bij te staan. Ze hebben een training gekregen die vergelijkbaar is met, van, met die van elitetroepen van het leger. Trump voert een zero-tolerance-beleid tegen immigranten die zonder papieren in de VS zijn. Daar is wereldwijd veel kritiek op, onder meer omdat gezinnen uit elkaar worden gehaald. De Verenigde Naties vinden dat de VS daarmee de mensenrechten schendt. In een aantal Mexicaanse steden is geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In Mexico-stad werd het presidentieel paleis besmeurd met het woord femicide-staat... wat verwijst naar de vele vrouwen die worden vermoord, zo'n 300 per jaar. Directe aanleiding voor de protesten is de moord op een jonge vrouw... die door haar vriend werd vermoord. Het weer op de Wadden en langs de noordwestkust. Eerst nog wat regen, in de rest van het land bewolking. In het zuiden en oosten af en toe zon. Het is 11 tot 13 graden. Vanavond gaat het harder waaien, morgen regen en dan waait het fors.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 Ik ben Bert Weilers. En u bent, ik ben Jaap Funnekotter, de medepresentator voor vandaag. En de oudere luisteraars hebben dit nummer zeker herkend. Het was de herkenningsmelodie van het programma Music All In... met eh, Pim Jacobs als pianist en presentator... en het orkest onder leiding van wijlen Rogier van Otterlo... die in de 70 jaren zo ontzettend veel voor de lichte muziek heeft gedaan. Bert, we beginnen dit eh, uur na deze eh, instrumentale opening... Eh, ook met een vocaal nummer. Wat heb je klaarstaan? Nou, ik heb van Cassandra Wilson... Lover Come Back To Me. En het lijkt dat we gewoon nog in de Valentijnsfeer zitten... Het, want ze wil haar geliefde terugzien. Het komt uit het album Loverly uit 2008.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 No wonder I'm so lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, Lover, come back to me. Never come back, never come back, never come back. Never come back to me, lover, come back. Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, come, come, never come, never come back. Cassandra Wilson, Lover Come Back To Me. Fantastische begeleiders ook. Eh, een nummer wat lekker swingde. Mhm. Over uh, swingen gesproken. Eh, in de jaren 70 en 60 van de vorige eeuw... ja, we gaan even een tijdje terug... hadden we een uniek trio, kwartet eigenlijk... en dat was The Red Pack... bestaande uit Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. en Peter Lawford... Eh, ze hadden verschillende optredens, maar ze werden met name beroemd door hun optredens in eh, Las Vegas in eh, het Sands Hotel. ik heb hier van een van die boeven van de Red Pack, Dean Martin... een leuk nummer geselecteerd. Het is een live-opname uit de Sands van 7 september 1963. En het begeleidend orkest staat onder leiding van Antonio Morelli... We gaan luisteren naar een medley van Dean Martin... Drink to me only, with thine eyes... I don't care if the sun don't shine... and I love Vegas als een variatie op I love Paris. Dean Martin, de Red Pack, met zijn medley... Drink to me only That's all I ask. ask. And I will drink to you. How long I've been on? I don't care if the sun don't shine. I do my drinking in the evening time when I'm in Las Vegas. You can sit in the sun and camp. I get my color from a sunray lamp when I'm in Las Vegas. I love the laughs and love the life. There's fun of every kind. Next time I come, I'll bring my wife. I'll do that if I lose my mind. A wife in Vegas, take my advice. It's like going to China with a sack of rice. But I love Las Vegas. I love Vegas in the summer. Mmm, I love it in the fall. I love Vegas, may I say that it's a gasser. Yeah, I love Vegas like it's Egypt, and I am Nasser. I, I love Vegas every moment. It's my favorite atmosphere. I love Vegas. Why, why do I love Vegas? Because my money's here. I love Vegas when I'm winning. I love Vegas like the army loves its manuals. I love Vegas like Sinatra loves Jack Daniels. I, I love Vegas every moment. Oh, Mr. Entrada, I must cheer. Hey, you smark, oh. I love Vegas. Ach du liebe, do I love Vegas. Because my blood is here. Mm, I love Vegas when I'm loaded. I love Vegas when I Vegas, just like Khrushchev, loves being indignant more than even my wife Jeannie loves being pregnant. I, I love Vegas every moment. When I leave, I shed a tear. Oh, I I love Vegas. I'll make it, make it good and clear. It's because Zo, dat was Dean Martin in Las Vegas. En ik heb nu voor jullie Etta Jones van haar album Something Nice uit 1960. Opgenomen in de studio's van Rudy van Gelder... heb ik voor jullie het nummer Through a Long and Sleepless Night. long and sleepless nights I whisper your name through a long and sleepless nights of who is to blame as I lie and toss about, so at a loss about you. How I wish my heart would leave my memory In in TikTok silence. I'll beg my heart to weep less all through and oh so long and sleep Wat een prachtige ballet is dit, zeg. Fantastisch. Eh, ja, eh, Bert Seil, eh, deze uh, cd die die draaide, oorspronkelijk LP... was opgenomen bij Rudy Van Gelder in Hackensack, New Jersey. Eh, en het nummer wat ik heb klaarstaan is ook door Van Gelder opgenomen. Van Gelder is natuurlijk op het gebied van opnametechniek in de jazz een icoon. Eh, ik denk dat alle grote jazzmuzici wel minimaal één keer bij hem in de studio geweest zijn voor een opname. instrumentaal deze, dit nummer. Miles Davis van de LP, een verzamelaar van Blue Note... A Story of Modern Jazz... Eh, waar een aantal nummers op staan die Blue Note in het verleden had uitgebracht. Dit nummer, Weirdo, komt oorspronkelijk van eh, de LP Miles Davis Volume 1. Met Miles Davis op trompet, Horace Silver op piano... Percy Heath op bas en Art Blakey op drums. Geniet van Weirdo. Sarah Serafon. Van het album Phone Sings George Gershwin uit 1957. Het liedje heet Someone to Watch Over Me. Is een song door George Gershwin met de tekst van Ira Gershwin uit 1926. Het was geschreven voor zangeres Gertrude Lawrence in de musical OK. Het was origineel bedoeld als een uptempo swing... Maar op een dag besloot George Gershwin net wat als een ballet te spelen.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 me. wat een mooie uitvoering van Sarah Vaughan van deze Gershwin Classic. Eh, we gaan weer iets anders vocaals doen. Eh, voor de, in het eerste uur draaide ik wat eh, van de Singers Unlimited. in de 50er en 60er jaren was er een ander heel populair vocaal kwartet genaamd The Four Freshmen. Oorspronkelijk met Don en Ross Barber, hun neef Bob Flanagan en hun vriend Hall Cratch. Maar eh, naarmate de tijd verstreek en een aantal eh, van de mensen moesten afhaken... Eh, vonden de Four Freshmen zichzelf weer opnieuw uit... maar in een compleet andere bezetting. en wel met Bob Ferreira, die behalve zingt ook drumt. Jonathan Gaines, naast zingen ook trompet. Steen Malvi op gitaar en zanger natuurlijk. En Tommy Boynton op elektrische bas naast zijn vocale uh, capriolen. Eh, met andere woorden, een kwartet dat close harmony zingt en zichzelf daarbij begeleidt. Eh, leuk om een keertje op YouTube. Er zitten veel filmpjes van hun opnames, live opnames van de Four Freshmen. Zeker een aanrader om dat eens te bekijken en te beluisteren. Wij gaan nu luisteren naar I Can't Give You Anything But Love. but love, baby. That's the only thing I plan elsewhere, maybe. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell. myself till that lucky day. You know, you know darn well, baby, I can't give you anything but love, but love, but love. Dat was, uh, wie was het ook alweer, uh, Frank? dat was Car, uh, eh, dinges, eh, The Four Freshmen. Oh ja, dat weet ik weer. The Four Freshmen. Ja, mooie close harmony ook. Eh, we gaan nu een song luisteren gezongen door Carmen McRae. Van het album Heatwave 1982. Deze song die heet Peak Low. Is gecomponeerd door Kurt Weill, bekende Duitse componist. Die ook bijvoorbeeld de Drie Stuiver opera heeft gecomponeerd met lyrics van Ogden Nash. Het lied is gecomponeerd voor de Broadway musical One Touch uit of Venus, 1943. Het nummer heet Speak Low. swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon, I feel wherever I tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. curtain descends, everything ends. Too soon, too soon I wait. Darling, I wait. Will you speak low to me? Speak low. Ik heb u wat klaarstaan uh, uit de sectie crossover. Uh, een, dit keer een opera zangeres, Dame Kiri te Kanawa. Eh, afkomstig uit Nieuw-Zeeland, die een diva was in de operawereld... met prachtige rollen die ze gezongen heeft. Maar ook zij heeft eh, wel de overstap gemaakt naar eh, het American Songbook. Eh, ik heb hier de cd Blue Skies klaar liggen uit 1997... waar zij begeleid wordt door het Abbey Road Ensemble. En het nummer wat ze gaat zingen is gelijk aan de titel van de cd... Blue Skies Dame Kiri Kanawa. Música nothing but blue. Nou, dat was heel mooi van Dame te Kanawa. Nu gaan we naar wat recenter werk van Nora Jones uit 2016. Van het album Daybreaks. Het is een studioalbum van singer-songwriter Nora Jones. Het is door Blue Note Records. Het is haar zesde album die op de, in de Amerikaanse top 10 terechtkwam. En het nummer heet Tragedy. a trap. En dan wordt het nu tijd voor eh, weer wat Nederlands. Eh, dat hebben we nog niet zoveel gehoord vanmiddag. Eh, ik heb klaarstaan van de cd Getting Sentimental. Een aardig nummer. En de hoofdsolist hier is André Vrolijk op accordeon. je hoort het niet al te vaak, accordeon als jazzinstrument... maar ik vind het wel uitermate geschikt eh, voor de jazz. En dat zullen jullie ook wel horen. Eh, André Vrolijk wordt begeleid door Martien Oster op gitaar. Eh, de bekende bassist Edwin Corsilius en Gijs Dijkhuizen op drums. Het is een opname uit 2003 op Baileo, het merk van Jeroen de Rijk en Frits Landersbergen. En het nummer is getiteld All of Me. Thank you. die Frank Sinatra on a Clear Day van het album Strangers in the Night 1966. En dit is zo te horen mijn laatste bijdrage voor vandaag, dus eh, tot de volgende keer. On and look around you, and you'll see who, just who you are. On a clear day, how it will astound that the glow of your being outshines every star you feel part of every mountain sea and shore you can hear from far and near, a world you've never heard before. And on a clear day, on that clear day, you can see forever more to clear was Frank Sinatra. Het is de bijna twee uur. We gaan er dan ook uit met een laatste nummer. Dank voor het luisteren. Morgen om 10 uur <clears throat> is collega Auko B.